Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er is kritiek veiligheidsdiensten in de zaak van de gisteren doodgeschoten terreurverdachte Mohamed Merah. Zo is bekend geworden dat hij sinds 2010 op een Amerikaanse lijst stond van mensen die niet met een vliegtuig naar de Verenigde Staten mogen reizen. De Franse veiligheidsdiensten hadden Mira al jaren in het vizier, maar volgens critici hadden ze hem beter moeten volgen. Ze willen weten waarom er niet eerder is ingegrepen. Ook minister Juppé van Buitenlandse Zaak vindt dat er duidelijkheid moet komen. Mohamed Merah werd na een belegering van twee dagen doodgeschoten toen hij uit zijn raam sprong. Hij had bekend dat hij zeven mensen in en rond Toulouse heeft gedood. De militair die in Afghanistan een bloedbad aanrichtte wordt aangeklaagd voor 17 moorden en zes keer poging tot moord. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt. Hij wordt ook beschuldigd van zware mishandeling en het schenden van militaire regels. De Amerikaanse militair Robert Bales verliet bijna twee weken geleden, s'nachts, zijn basis in de provincie Kandahar. In twee dorpjes doodde hij 17 Afghaanse burgers. Daarna gaf hij zichzelf over. Hij wordt vastgehouden op een militaire basis in Kansas. Heracles heeft zich ten koste van AZ geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. Na 90 minuten was de stand 2-2, waardoor een verlenging noodzakelijk werd. Bruns zette de ploeg uit Almelo in de 110e minuut op voorsprong. In de allerlaatste minuut werd het nog 4-2 door Gourier. Heracles speelt de finale om de KNVB-beker op 8 april in Rotterdam tegen PSV. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Heracles die finale bereikt. Clubvoorzitter Smit noemt het een hoogtepunt en zegt dat heel Almelo naar de Kuip komt. Het weer, het is helder en een graad of 4. ochtends lokaal kans op een mistbank. Overdag volop zon. Het wordt dan 13 tot 19 graden.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 be backstage at a quarter past nine Come on. Telling me to change my mind She like Britney Spears, baby, hit me one more time I can't be late The girls taking up time Had to hit her with a line I can't wait to freak See you at the same time next week, don't you be late. The girl's taking up my time, had to hit her with a line. I can't wait to freak. See you at the same time next week. She said, Baby, give me what you got. Give me what you got. everything that she's not. Love is all I bring. In the car keys, suit and ting. Oh jezelf onvergiffenis in de spiegel op de wc. Oud en mes genoeg, maar nog niets geleerd. Geef het trouwen meer, geef het trouwen meer. Wanneer zal ik genezen zijn?